Yo, uh, brengen lijpe shit, we brengen lijpe shit Luister goed, ik zeg dit We brengen lijpe shit, we brengen lijpe shit In de schuif, dit is de radio uh. Zakken zo zakken, je hebt fucking niks mee te maken Luister goed op wat ik zeg Dan in de woorden die ik hier verleg zijn terecht uh. Yo, ik heb een platen normaal best op een wagen, ja Er komt nog ooit geld en dan verdient mijn brood met mijn rap, ja Hou je klep, uh. Breng je die lijpe shit, breng je die lijpe shit Naast groeit, maar ik zeg je dit aan uh. Breng je lijpe shit, breng je lijpe shit En yo, ik zeg je dit aan uh. Zit je met je handen in elkaar bouwen op je bed aan uh. Check, check, uh met je handen in elkaar gewoon op je bed Je kan niet slapen, zit lang te graven Je kijkt tv, maar ja, dan krijg je een beetje ga ah, We brengen lijpe shit, we brengen lijpe shit Luister goed in wat ik zeg, wil ik breng lijpe shit ah, Je spreekt hier met de nummer 1 hit en ik zeg je dit, yo ik weet één ding dat je niet met Jesus spit Je weet hoe ik breng je lijpe shit ah. Yo, met nummer 1 hit ah. Check it out, yo Yo ik heb gezopen, maar ja, mijn red is nog altijd goed Ik weet niet hoe het moet, ah, ja Check, uh, uh, yeah Lap shit Uh, uh, uh, check Ik shit, breng een lijpe shit. Luister laatste dus wat ik zeg je dit. Breng een lijpe shit, breng een lijpe shit. We luisteren naar de nummer in hit. Uh, yo, check it out, check it out. Uh, doe met je nog vertrouwt, doe met je ziet. Luister naar deze track, hou je bek. En ik weet dat ik je smek. Uh, ah, check it out. Uh, breng een lijpe shit, ik breng een lijpe shit. Ik zeg je dit, laatste groep check. Yo, ik breng een lijpe shit, ik breng een lijpe shit. Laatste groep wat ik zeg.

bring it lap shit Det sitt trägg, det tegler hovhanger Ja Det the det som er for lange Yeah the kan du have som er behanger Det var stygg, tjosig, ja Lap shit, Number eight hit